In Zuid-Korea is geen totale lockdown, maar wordt wel op grote schaal getest op het virus. Het aantal besmettingen met het coronavirus in Duitsland is flink gedaald. Er kwamen het afgelopen etmaal bijna 2500 gevallen bij, meer dan 1000 minder dan gisteren. Het dodental in Duitsland is met 184 toegenomen. Dat zijn 58 sterfgevallen minder dan gisteren. In Brazilië hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de lockdown-maatregelen. In hoofdstad Brasilia sprak president Bolsonaro met een paar demonstranten die zich hadden verzameld bij zijn paleis. Op sociale media zegt Bolsonaro dat hij een begin wil maken met het versoepelen van de lockdown. De Franse economie krimpt dit jaar met minimaal 8%, verwacht de Franse Centrale Bank. De huidige crisis is geheel nieuw van aard en heftiger dan vorige crisis, zegt de president van de Centrale Bank tegen Franse media. Het IMF voorspelde voor de Nederlandse economie eerder al een krimp van 7,5%. Als de coronamaatregelen langer duren, moeten kabinet en Tweede Kamer in gesprek met het bedrijfsleven over de voorwaarden voor overheidssteun. Dat vindt D66-fractieleider Rob Jetten. In Met het oog op morgen zei hij dat er waarschijnlijk steunpakketten voor de langere termijn moeten komen. Dat is volgens hem dé kans om dwingende voorwaarden te stellen over verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdens het evenement One World Together at Home hebben vannacht tientallen artiesten vanuit hun huis opgetreden om geld in te zamelen. Dat was via een livestream te volgen. Onder andere Lady Gaga, Celine Dion, Pharrell Williams en de Rolling Stones deden eraan mee. Het weer, bewolking in het zuiden trekt weg. Verder volop ruimte voor de zon vandaag met 12 graden op de Wadden en 15 tot 19 graden in de rest van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is ZFM. Help de helpers helpen. Doneer aan het Zandvoortse Rode Kruis op Giro-nummer 7244 ten name van Actie Zandvoort. Dus vandaag de hele dag de marathonuitzending op ZFM. Help de helpers helpen. I don't know why.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 tijdens deze 12 uur durende radiomarathon. Samen met Haarlem 105 en NH maken we een thema-uitzending rondom corona. in Zandvoort ligt daar de nadruk op het goede werk van het Rode Kruis. App ons op 023 573 0393. 023 573 0393.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 En je kunt dan meteen ook doneren op Giro 7244 onder vermelding actie Zandvoort. Datzelfde nummer kun je trouwens ook gebruiken om in te bellen. Ja, en wat, eh, wat doen wij vandaag de hele dag? Eh, zometeen eh, om 20 over 9 praat ik weer met Jelmer. Maar we hebben natuurlijk heel veel losse items die we de hele dag doordoen. In mijn blog zit onder andere bijvoorbeeld een gesprek met de speeltuin Groenendaal. We hebben het Rode Kruis zelf in de uitzending. Ik heb een item van Pluspunt, Ben Zonneveld Berlin. En ondertussen hebben we natuurlijk de live-verbinding samen met NH en met HLM 105. En op dit moment is daar een violiste bezig. Ik zal haar even in de uitzending gooien. Dit is Suzanne Groot. En zij speelt op dit moment in de studio van Haarlem 105... waar wij samen deze uitzending mee doen. Dat betekent dat we dus de hele dag door ook items meenemen van uh, eh, 105. En uh, eh, zo zal bijvoorbeeld om half tien Erik van Muiswinkel daar eh, aanschuiven. En zoals even kijken of we dat ook mee kunnen nemen. Tot die tijd gaan wij gewoon nog even door met onze eigen muziek. En zometeen om 20 over 9 dus die ander. special om dat weer te horen. En eh, ondertussen komen er ook al, eh, ook al berichtjes binnen. En uh, dat vind ik echt heel erg leuk dat mensen gewoon reageren op, op deze uitzending. Vijf minuten nog en dan komt Jelmer in de uitzending. En tot die tijd, Jonathan Jeremiah. You'll be okay. is a The bike rides its soul in.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 Dat eh, voert eigenlijk helemaal terug naar het begin van mijn eh, studie op het conservatorium. Was dat ik pianist Jan de Waal ontmoette. En dat was, tot dat moment was dat iemand die... Volgens mij is op dat moment een storing, dus wij gaan even een plaatje draaien. Ik, ik beeld jou maar even. show En dat was Dua Lipa hier bij ZFM. En ondertussen, hij is er volgens mij weer. Jelme Koper, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jou kan ik wel goed verstaan. Ik had eh, net even ja. schakeling met Haarlem 105, maar daar was de microfoon van de sidekick uitgevallen. En fijn dat jij eh, gewoon luid en duidelijk hier bij ons in de uitzending bent. Jelme, wat is het eh, laatste nieuws? laten we, la weet vooraf, laten we beginnen. Jij werkt in de supermarkt. En daar werk je heel hard en heel druk. En daar zijn we allemaal heel dankbaar voor. Dat doe je volgens mij ook heel erg, heel erg eh, goed en gedreven. Maar je hebt ook wat verteld over de mensen daar. Hoe die, eh, ja, in, vooral in het begin met het hamsteren. ja, de klanten, ehm, ja. Is, het, is het allemaal beter? En, en we hebben natuurlijk al die maatregelen. Ik heb zelf het gevoel als ik in de supermarkt ben... dat het allemaal weer wat losser wordt. Dat mensen wat minder voorzichtig worden. Eh, nou, vooral wel dat mensen er heel erg aan gewend zijn geraakt ja. eigenlijk. Dus dat het eigenlijk een soort eh, standaard iets is geworden. Dat iedereen met een karretje rondloopt. Ja. Maar dat betekent niet dat het echt overzichtelijker of rustiger is geworden. Want eh, ja, doordat iedereen een karretje eh, heeft, is het al snel drukker. En ook voor de medewerkers ja. is het al snel overal druk in de winkel. Dus het is lastig om, om je daar, daar dan doorheen te lopen de hele dag. ja. Ja, dat snap ik. Want ik... Eh, qua regels en zo, je hoeft niet meer echt eh, iets uit te leggen, want mensen snappen het wel. Ja, dat is wel duidelijk inderdaad. maar het is inderdaad een soort, soort eh, dans geworden dat je elkaar probeert te ontwijken. Maar ik zie ook mensen gewoon gisteren bij de worteltjes de, hele, de deur open, alle zakjes pakken waar de meeste worteltjes in zitten en alle andere weer terugleggen. Oh ja. En dan denk ik van ja, moet, moet dat nou allemaal? Moet je, die, moet je nou al die zakken vastgepakt hebben omdat dat ene worteltje wat er meer in zit? Maar goed, dat zeiden. Jelmer, jij eh, beheert van ons ook Text TV. Ehm, daar, doe je, daar geef je ook een, een live, eh, of tenminste live, ja, het is, het is eigenlijk een live blog eh, wat, wat continu geüpdate wordt over de coronasituatie hier in, in Zandvoort. Wat is het laatste nieuws? nou, ik heb drie itempjes. Er was niet zo veel bijgekomen, maar toch nog wat. Want eh, gisteren hebben Zandvoortse horeca-ondernemers een eh, korte video gemaakt. Eh, en dat is eigenlijk een protest met een knipoog, wordt het genoemd, over het anderhalve meter samenleving in de horeca. En daarin hebben ze laten zien dat het in de horeca nogal lastig wordt om die anderhalve meter afstand te houden, als ze mhm. weer open mogen. Dus eh, dat, dat filmpje is inmiddels al eh, meer, eh, vele keren bekeken. En ja, het is, de boodschap ervan is, is dat het hopelijk voor de horeca ondernemingen dat ze natuurlijk gauw weer open kunnen. Maar dan ook met aangepast, aangepaste regels voor hun. Ja ja. Het is natuurlijk heel bijzonder hoe dat allemaal, eh, hoe dat allemaal gaat en wie, hoe dat dan allemaal zou moeten met die kleine cafeetjes en dan met anderhalve meter. Ja. Dat is gewoon niet te doen. <laughs> Ja, je zegt inderdaad met een knipoog, maar het is natuurlijk eigenlijk heel serieus, want de ja. horeca heeft het gewoon heel zwaar inderdaad. Zeker, ja, want we zijn nu natuurlijk eh, permanent dicht, permanent dicht. En als ze straks weer open moeten, maar dan met anderhalve meter, ja, hoe moet dat dan? Hoe dan? Dat, eh, dat is een van de vragen. Aan de andere kant zie ik mij ook niet... Eh, ik, ik moet dan denken aan de, aan de uh, pubquiz die we, die we toen vorig jaar gedaan hebben. met heel veel mensen, hutje, mutje in, in een café. dat, dat zie ik ook eigenlijk niet meer voor me. Dus ja, Moet, het, wordt, het wordt echt heel erg lastig. ja. ja, maar weet je wat het ook was? Bijvoorbeeld in de supermarkt, weet je wel. Mhm. Met die anderhalve meter dat was natuurlijk, uh, natuurlijk in de week dat ze dat aankondigden van hou afstand. Ja. Toen ging iedereen ging hamsteren. Ja. Maar ja, toen hield niemand eh, anderhalve meter afstand. Nee. En dat is nu natuurlijk wel anders. Dus eh, dat is je ziet toch wel echt eh, hoe snel die omslag is gegaan. Ja, je wil, je wil zelf ook niet meer eh, dicht bij iemand anders staan. Je merkt zelf aan jezelf al dat het heel raar is als je... Ik zie het zelfs op tv, als ik mensen zie, je zie knuffelen of wat dan ook... of in zo'n serie naast elkaar zie zitten. ja, voor films film zit kijken, dan denk ik... Ja, bah, <laughs> weet je wel, waarom zitten jullie zo dicht bij elkaar? Ja, goed, jammer. tweede tweede item. Ja, even een algemeen voor eigenlijk eh, de regio. Want er zijn komende week vallende sterren te zien. Oh. Dat is een bijzonder fenomeen. Dat heeft helemaal niets met corona te maken? Nee. Eh, eh, ook niet met zendmasten. Dat is gewoon iets helemaal daarbuiten? Nee. Dat nee, goed. gewoon dat komt uit de lucht. Nee. <laughs> Op... 100 kilometer hoogte boven het aardoppervlak. Nee, boven Zandvoort. ja, met een zeer hoge snelheid. Ja een, een klein steentje dat gloeit, zo ontstaat een eh, vallende ster. En daar zijn er dus meerdere van te zien eh, eh, als het donker is de komende week. Oh, dat goed. de meeste, het hoogtepunt wordt verwacht in de nacht van dinsdag op woensdag. En, het, is de het best te zien bij weinig bewolking en een uh, heldere hemel. Nou, we dus, krijgen volgens mij heel mooi weer volgende week. Dus, ja dat we nog mooie tafereelen gaan zien. En je mag een wens doen, hè, Jelma, als je een vallende ster ziet. Ja. ja. Maar, maar, dat mag je nou, dan, maar dat mag eh, je dan niet vertellen? Nee, dus dat is altijd een beetje lastig. <laughs> ja. Oké. Eh, dan nog eh, iets minder leuk nieuws. Maar gisteren is een verkeersregelaar geëerd door hun collega's. Eh, vrienden en collega's en bekenden hebben zaterdag afscheid genomen van verkeersregelaar eh, Marcel. Op maandag 13 april is hij overleden tijdens zijn werkzaamheden als verkeersregelaar op de rotonde bij Nieuw Inekum. Ja, ik, ik, ik zag de berichten, uh, verschrikkelijk. En vanwege verschillende complicaties is hij op die maandag overleden. En dus gisteren zou eigenlijk zijn verjaardag zijn, hebben zijn collega's eh, eh, hem geëerd met een eh, mooie bloemenkrans en... ja, een hele mooie actie. Kijk, ja, na de uitvaart in Haarlemmermeer reden zij terug naar de rotonde om daar bloemen neer te leggen en stil te staan bij het ja. toch wel tragisch. Uh, ja, echt, heel erg tragisch. Ik zag die berichten en dat... Ja, ja. Zeker. Ja, dat, dat, dat heeft dan helemaal niets met corona te maken. Maar ook dit, dit soort kleine persoonlijke verhalen... die, die er gewoon inderdaad in. Ja. ja. en natuurlijk wel, ja, want die zijn, de laatste weken zijn de verkeersregels echt enorm belangrijk. Want zij houden tegen dat, eh, dat er mensen naar Zandvoort komen. Dus, uh, ja, ja is, het, is, echt eh, belangrijk wat ze doen. Als het, als het goed is hebben we trouwens vanmiddag ergens rond half vier... staat Irene daar om, een, een sfeerimpressie te oh geven van hoe, <laughs> hoe druk het is. En, en, eh, of tenminste, nee, volgens mij is het zelfs eerder half twee. Maar dat, ik, ik, ik, ik draai tot twaalf uur, dus ik, ik weet het niet precies Maar volgens mij is het half twee. En dan geven in ieder geval ergens vandaag geven wij een sfeerimpressie vanaf de eh, controlepunten. Goed, Jelmer. Dat was hem weer. Ehm, wat ga je vandaag doen? Ga je nog eh, doneren voor het Rode Kruis, Giro 7244 in de plaat aanvragen? Oh ja, dat, dat, dat zou ik zeker... Oké, dan kun je gewoon even appen naar 023 5730393. Dat is het nummer van de studio en dan komt het helemaal goed. Oké, top. ja? Ik ga er naar kijken. Oké, ik ga er, eh, ondertussen door met eh, de uh, Brothers. En eh, ik wens je een hele fijne dag en dankjewel voor je bijdrage. Ja, ja? jij ook nog. Dag Jammer. for van de Ice Brothers. En dan schakelen we nu even over naar onze collega's van Haarlem 105... waar Erik Muiswinkel aanschuift. En dan dus even horen wat hij allemaal te vertellen heeft. Dat is dan weer mijn eh, lifeline. Ja. Maar bovendien komen ze ook van pas hier vandaag. Dus ik denk, ah, ik neem een paar dingen mee. Ja. Ik, eh, ik, ik, stel aan, aan iedere gast eh, in deze radiomarathon de vraag... wat is een bijzonder moment in jouw eh, leven geweest? Eh, eh, stel je voor, ehm, onverhoopt treft corona jou. Dan liggen we in dat bed te rillen en dan, dan vragen we onszelf af... wat heeft dat bestaantje voor, voor mij precies ingehouden? Wat is dan een moment in jouw leven dat er uitspringt? Ja, dat is natuurlijk een krankzinnige vraag. Ja, daartoe zijn, uh, zijn wij nu weer op aarde. Ja. Wij, eh, wij vragen ons allemaal af of het waar is dat als je uit het raam valt... dat je dan die laatste eh, kwart seconde inuit je hele leven voorbij ziet trekken. En ik heb me heel vaak afgevraagd, oh nee, het zal toch niet waar zijn... dat ik dan op dat moment alle achteringangen van alle theaters van Nederland... waar ik in mijn leven langs gegaan ben... één voor één van Oost tot Sirikzee langs langskomen. Dus dat soort dingen, <laughs> dat, wordt het dan wel misschien. Maar ik had het laatst met mijn vrouw nog over bijvoorbeeld... of ik nou spijt had van de onwaarschijnlijke hoeveelheid uren... die ik heb doorgebracht op het cricketveld. Mhm. Eh, ik ben daar namelijk eigenlijk helemaal af ik vind cricket nog steeds een geweldige sport. En eh, ik heb er een hoop vrienden. Ja, maar dat vergeven we jou. Weet je, dat nemen we je echt niet kwalijk. Dat mag. <laughs> Dat, dat mag toch? Eh, kom op, eh, neem mijn zonde weg. Maar ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik daar toch helemaal geen spijt van heb. Omdat ik weet ik kan het zelfs nog navoelen hoe leuk ik het toen vond. Ja. Dus dan is het onzin om daar achteraf spijt van te hebben. En, en wat is dat dan voor Muiswinkel, dat, dat cricket nou, een schenkt? Ik denk dus die laatste kwart seconde van mijn leven... dat ik, dat ik mijn hele cricketleven... Uh-huh. het begon ongeveer toen ik drie was... en het eindigde eh, grofweg uh, vorig jaar... toen ik in Engeland voor het laatst gespeeld heb... dat dat samengebald wordt in één groot beeld van een, inderdaad een heel erg mooi uh, kort gemaaid eh, groen veld. Mhm. Wat s ochtends ook nog heel lekker ruikt. Ja. En eh, waar je in een soort aanzichtkaart staat. En je een hele best ingewikkelde sport doet. Zowel fysiek als mentaal. En die heel lang duurt. En dat je aan het eind van de dag alles samenvalt en je eindigt met een biertje met z'n allen. Ja, ja, ja. Het is een, een wonderbaarlijke eh, dat mensen dat allemaal kunnen. Is het misschien eh, symbolisch voor eh, het leven is dan even op orde? De regels zijn duidelijk, er is comfort. Dat is een goede analyse, ja. Ik denk dat alles is veilig en iedereen weet. en je speelt het ook met mensen uit de hele wereld. Want het is heel populair in India en Australië. Dus ik heb met de wonderlijkste mensen heb ik opgetrokken. en mijn eigen kinderen en mijn eigen vader. Dus er zit een groot familieaspect in, in Nederland. Eh, en ik heb het in Nieuw-Zeeland gezien en, en, en, gedaan. Dus het, het is orde, ja, En, en, rust. Hey, Suzanne Groot, eh, heb jij ook iets ehm, waarvan je zegt... Ja daar, daar, ja, daar schaam ik me eh, niet per se voor... maar het is ook niet waar ik het meest trots op ben... me op laat voorstaan. Ik herinner me Douwe Draaisma, non-fictieschrijver, gelauwerd... die verzamelt foto's van dode, opgezette mensen... Eh, Renate Dorrestein, schrijfster, die legde tarotkaarten elke week voor vriendinnen. Oh, en ja. Wat voor cricket heb jij in je leven? Ah, dat, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Um, Peuter je in je neus? Of, eh, bedoel, wat, wat, wat is jouw gekte? Eh, nou, nee, het is niet, zo, niet zozeer gekte, maar ik, ik sport niet. Je sport niet? Nee. Kijk, Churchill. Ik, ben, recentelijk ben ik van de ene op de andere dag, vanaf, vorig jaar november, gaan wandelen. Uh eh, en mensen wandelen nu met mij mee af en toe. Ehm, maar ehm, omdat ik die, die, eh, in, in, die, dat hele viool gebeuren toen ik klein was... ja, dan ga je niet schaatsen, dan ga je niet... Eh, nou ja, ik heb het natuurlijk wel gedaan, maar de, de, viool had de prioriteit. En, mhm. en, daarom, eh, als, als ik het woord sport hoor, dan krijg ik daar een heel neutraal gevoel bij. Ja, voor jou is En als, dus, daar, eh, daar, schaam ik mij voor, omdat ik iedereen om me heen echt heel lekker zie sporten en zo. Voor jou is het dus bizar om nu te gaan eh, wandelen. Ja. Er zijn nog veel meer sporters die, dat die dat met viool hebben. Dus ja, precies. Daarom, hey, Erik, waar, waar ben jij de laatste tijd mee bezig? Waar concentreer je nou bijvoorbeeld op? Ik, doe, uh, ik hoor bij een klein groepje ongelooflijke gelukhebbers. Ehm, om de eenvoudige reden dat ik precies doe wat ik al van plan was. Er is, er is in mijn leven, ja, er is eh, om me heen van alles veranderd. En bij de mensen om me heen. Maar ik zou geen voorstelling spelen dit seizoen hm. meer. Ehm, ik heb nog... Oh, je was klaar met de dokter Anders Ja, alleen uh, het, het, de grote luxe was dat diezelfde voorstelling zou in september doorgaan. Dus ik heb er nog 50 staan en die beginnen 10 september. Begin ik in de Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Tuurlijk. En daar hangt een heel groot zwaard boven. Want eh, om eerlijk te zijn, ik achterkans kleiner dan de helft. Dat de theaters op 10 september open mogen. Ik hoop het heel erg van wel. Ik hoop dat er iets gebeurt in de wereld. Er zijn al zoveel rare dingen gebeurd. Er kan nu ook wel iets heel raars gebeuren. Dat doe, er... eens een scenario eh, waarvan je hebt gehoord de laatste weken. Want de artiesten als jij, die bezinnen zich op die vraag. En die proberen creatieve oplossingen te vinden. Een scenario dat je voorbij hebt te horen komen. Misschien kunnen we het zo doen. Ja, nou, het is heel simpel. Zolang de anderhalve meter eh, in achter moet worden gehouden, kunnen de theaters niet open. Je, je kan wel op het podium gaan staan en het live streamen. Daar zijn allerlei eh, leuke initiatieven voor. Je kan met kleine theaters carré afhuren en een voorstelling langs groepjes van twintig mensen voeren. Dat hm. zijn ze nu in Amsterdam aan het doen. En dat, eh, dat dat zijn allemaal dingen waar ik van harte aan zal meewerken. <clears throat> en die ik toejuich en die ik leuk vind. Maar die gaan op geen enkele manier eh, ons overeind houden. of een voorstelling geven zoals die bedoeld is. Het, het zijn allemaal experimentjes. En eh, we kunnen pas weer spelen. Eh, ook in de popmuziek en alles. Ehm, eh, theater, eh, muziek, concerten... Eh, kunnen pas weer spelen als, als alle beperkingen op zijn geheven. Want niks is afgestemd op die anderhalve meter. Niks. De garderobe niet, de kantine niet, de stoelen zelf niet. Maar de optie dat je zegt, nou, we doen dat kleinschalig in theaters wel. Dus we houden <laughs> van mij part anderhalve meter afstand... tussen de ene toeschouwer en de andere. En dan kunnen er maar 43 in, in de twee hondjes. In ja, het, het, het, probleem is daarvan, simpelweg... dat het niet economisch haalbaar is. Dat kan ik dan wel als hobby gaan doen. En dat is voor die 43 mensen leuk. Die elkaar ook nog de strot af moeten snijden. Want er willen 200 mensen kijken. En eh, er kunnen er maar 43. Dus mm. hoe ga je dat dan weer organiseren? Dat is ook vervelend. Ik zou zelfs kunnen zeggen, dan doe ik twee keer achter elkaar. Dat vind ik ook leuk. Maar je, je verdient daardoor niet je geld. Nee. En uiteindelijk, uh, je, je, je, je, doet het voor een belangrijk deel omdat het geweldig is om op te treden. Maar het is ook gewoon je brood. Maar het is je vak gewoon. Het is gewoon je vak, je brood. Dus, dus moet je er gewoon geld voor krijgen. En eh, het geldt nog sterker voor als er wat grotere zalen zijn. Het gaat dan geld kosten om een voorstelling te maken. Want om een theater een avond open te houden, heb je geld nodig. Iedere stoel bij iedere theatervoorstelling in Nederland, daar zit subsidie op. Er zijn wel mensen die zeggen, wij, wij zijn van het ongesubsidieerde toneel of cabaret, zoals ik zelf. Mhm. Maar dat is natuurlijk bullshit. Want eh, het hele theater waar je in staat is van A tot Z gesubsidieerd. Mhm. En dat geldt voor iedere podiumkunst. Daar zit eh, enorm veel overhead op. Je kunt ondertussen eh, allerlei dingen uitproberen. je bent de man van de, de stemmen. wat probeer je momenteel uit? Ja, ik heb voor, mijn, voor vrienden, want ik durf het niet commercieel te maken, omdat ik nou, ten eerste heb ik daar nooit zin in, eh, eh want dat is een heleboel gedoe. Eh, want dan moet je het technisch allemaal goed krijgen en dan moet je het gaan verkopen en zo. Hm. Eh, maar eh, ik, ik lees gedichten. met de stem van beroemde, <laughs> beroemde Nederlanders die er niet meer zijn. <laughs> Want ja, we missen Gerrit Komrij. Die mis ik echt. Die, die, zou er nu moeten zijn. En die, even, even, even Gerrit Komrij in de 31 seconden. Wie was hij? Eh, Gerrit, Gerrit Kommer, och heren, ja, jezus, ja, moet je een uitleg. Eh, ja, Niet, niet iedere Haarlemmer kent eh, de, de levenslijn nou, van de Haarlemers, tot drie cijfers. De Haarlemmers die hiernaar luisteren, die weten wel wie Gerrit Kommer ah, is. Maar kortom, het was een dichter met een grote mediapersoonlijkheid en een hele bijzondere stem. En eh, die heeft ontzettend veel betekend voor de Nederlandse poëzie, ook door zijn bloemlezingen. Want hij heeft vanaf 1200 in vijf vuistdikke bundels heeft hij de, de Nederlandse poëzie gebloemleest. Met ja, duizenden ja, ja, Ik ken dichters, Fenomenaal. Eh, ik ken dichters die liggen nog steeds te woelen in hun bedje, eh, zwetend, scheldend, tierend, vloekend, dat er geen enkel poëem van hen in dat boek is opgenomen. Nou, dan moet je ook echt wel slecht zijn. Wil je door Komrij niet, <laughs> niet gevonden ja. Want er zit, eh, hij heeft een enorme hoeveelheid dichters heeft hij met één gedicht opgenomen. En dat is heel lief. En dan hoef je geen groot dichter te zijn hoor. Ja, ik zou zeggen, la, laat Komrij horen. En tot zover eh, Erik van Muiswinkel. En op de achtergrond hoor je al Stevie Wonder. En dat is een, een verzoek wat we binnengekregen hebben. En we mogen haar naam er niet bij noemen. Maar ze zegt, jeetje, wat een mooi toepasselijk liedje is dit. De liefde gaat niet verloren as the rosebuds now to bloom in early May. Ondanks corona gaat het gewoon door. En dit is Steven Wonder aangevraagd hier bij ZFM via 023 573 0393. En ze schrijft erbij, ik geef extra omdat dit een heel lang nummer is. En die opbrengst gaat helemaal naar Giro 7244 met de vermelding acties antwoord. the beginning, and the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, nothing for your joy and pain But I'll be loving you always. As the day I know I'm living, but tomorrow could make me the past TV Wonder. is aangevraagd hier bij ZFM op 023 573 0393. Je kunt er naartoe appen. En eh, ik mag de naam niet noemen, maar het eh, ze heeft heel flink gestort omdat het een lang nummer is. En eh, ja, daar onderbreken we natuurlijk graag Erik van Muiswinkel voor.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 I live it out to him, and still I know that my anxiousness and my truthfulness. when it's there. And I thought it's just like me. Someone I could get myself to completely know. It's so painful to accept the fact that he's rejected me. I've done so many things to make me believe life is possible without that. get him out, out of my head. It worked out, I deceived myself, forgot my dignity. He sucked away my happiness and learning new things. And made me think I love someone else, no, self defense. So do me no harm, please let me go. Do me no harm, please let me fly. Do me no harm, please let me fly. Ah. Doneer aan het Zandvoortse Rode Kruis op Giro-nummer 7244 ten name van Actie Zandvoort. Dus vandaag de hele dag de marathonuitzending op ZFM. Help de helpers helpen. ZFM. Je zit alleen in je kamer en voelt je niet goed te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil, de drang om door te gaan. Maar vind vandaag geen rust, geen kracht om op te staan. Maar je bent niet alleen. Kom maar naast me zitten en stort het uit bij mij. Je tranen vloeien, maar je kunt ze laten gaan. Ik vang ze voor je op, het wordt tijd om op te staan. Want je bent niet alleen. Hier bij ZFM waar we de hele dag de marathon-uitzending doen... samen met HLM 105 en NH Nieuws. En wij doen dat speciaal hier in Zandvoort voor de afdeling Zandvoort van het Rode Kruis. En heb ik heel vaak Zandvoort gezet. En eh, ja, weet je, het is ook het mooiste dorp toch? En de zon schijnt hier, dus fantastisch. Nog twee minuten en dan is het 11 uur in Zandvoort. En tot die tijd, Julio Iglesias, omdat het kan. de Quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver Quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. Yo que Ja, het is nu bijna tien uur. En straks om half elf praat ik met Martine Joustra van het Rode Kruis.